Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Burgemeester Hoeben van Voerendaal is waarschijnlijk bedreigd... naar aanleiding van de hardere aanpak van criminaliteit in zijn gemeente. Dat zij de politie gisteren in opsporing verzocht. De burgemeester werd in februari bedreigd... door een gemaskerde man met een vuurwapen. De politie denkt dat de bedreiging te maken heeft... met het ontmantelen van hennepkwekerijen en drugslaboratoria. Om het aantal zelfmoorden terug te dringen gaat er extra geld naar de stichting 113 Zelfmoordpreventie. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid verhoogt de subsidie met 2 miljoen tot 5,5 miljoen euro per jaar. De stichting verleent 24 uur per dag hulp. Met het geld kunnen meer professionele en vrijwillige hulpverleners worden aangetrokken en extra trainingen worden gegeven. Er komt ook extra geld voor lokale plannen om het aantal zelfmoorden terug te dringen. Daar is 15 miljoen voor beschikbaar. President Trump heeft nog eens gezegd dat hij het volste vertrouwen heeft in de Amerikaanse inlichtingendiensten. Na zijn ontmoeting met de Russische president Poetin kreeg hij veel kritiek. Trump zei toen dat hij geen reden zag om te denken dat Rusland zich bemoeid heeft met de Amerikaanse verkiezingen. Dat was een verspreking, zegt Trump nu. Volgens hem was er sprake van een dubbele ontkenning en was hij het woordje niet vergeten. In een woonwijk in Waddingsveen is een meisje van vier verdronken. Omstanders probeerden haar te vergeefs te reanimeren. De afgelopen dagen verdronken er meer mensen. In een plas bij Nunen werd het lichaam gevonden van een vrouw uit Eindhoven... en in Hoofddorp verdronk een jongetje van vier. Tienduizenden wandelaars zijn bezig aan de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Omdat het roze woensdag is, dragen veel wandelaars roze. Aan het einde van hun tocht lopen ze door het centrum van Nijmegen... dat geheel in het roze is gehuld. De tweede vierdaagse dag telt vaak de meeste uitvallers. Omdat slecht getrainde lopers de eerste dag nog wel konden uitlopen... maar niet meer aan de tweede dag beginnen of al snel stoppen. Het weer vrij zonnig, maar later vandaag stapelwolken, geregeld zon... wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 what you just made. Het ritme van almost like we're sexing. Oh yeah. Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it, but I ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. I don't like your little games. Don't like your tilted stage.